Marian Hageman met het NOS Journaal. Dat niet kan aanblijven. Tweede Kamerlid Renske Leijten wil dat minister Schippers hem uit zijn functie zet. NRC Handelsblad schrijft dat topman Langejan buitenlandse dienstreizen heeft laten betalen door bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de NZA en door instellingen die de toezichthouder moet controleren. Volgens het SP-Kamerlid is de onafhankelijkheid van het NZA in het geding. Ook GroenLinks pleit ervoor om de leiding van de NZA aan de kant te zetten. In elk geval zolang de onderzoeken lopen. Topinkomens in het bedrijfsleven stijgen nog altijd geruisloos door, schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek onder 131 ondernemingen. De stijging is vooral terug te vinden bij de inkomens van directieleden van middelgrote bedrijven. Het gemiddelde inkomen van een directeur steeg vorig jaar met bijna 6% naar 705.000 euro. Bestuurders van een aantal multinationals zagen hun inkomen juist dalen, omdat bonusregelingen vorig jaar fors zijn versoberd. De Oekraïense president Poroshenko wil dat de opstandelingen die een militair vliegtuig hebben neergehaald worden gestraft. Het vliegtuig werd vannacht neergeschoten bij de oostelijke stad Lugansk. Alle 49 inzittenden kwamen om het leven. Poroshenko heeft morgen uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. De leden van 50PLUS doen een dringend beroep op Tweede Kamerlid Klein om zijn zetel op te geven. Op een extra ledenvergadering in Hilversum steunde een meerderheid de motie die Klein oproept de Kamer te verlaten. De partij heeft Klein via een advocaat aangeschreven om hem te verbieden het partijlogo nog langer te gebruiken. Klein zette eind vorige maand zijn fractiegenoten Baai uit de Kamerfractie. Het partijbestuur was het daar niet mee eens. Klein zegt het donderdag onder druk zijn lidmaatschap op, maar hij wil zijn Kamerzetel niet inleveren. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon en het blijft droog. Vanavond koelt het af tot een graad of 15. Vannacht kans op nevel of mist. Morgen vooral in het zuiden en oosten zon. Daar worden 20 graden. Langs de kust 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo dar alegría y tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo dar alegría y tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. don't you about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino.